Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie is nog op zoek naar de man die gisteravond in een kroeg in Utrecht iemand doodschoot. Bij de schietpartij kwam een man van 37 om het leven. Hij overleed ter plekke. Volgens het AD zagen getuigen hoe het slachtoffer voorkwam dat een andere cafébezoeker werd neergeschoten... en dat hij toen dodelijk werd geraakt. De app van de Marathon van Eindhoven ligt plat. Deelnemers zijn daardoor niet te volgen door familie en vrienden. Het is voor het eerst in twee jaar dat er in Nederland weer een grote stadsmarathon is. Het is dan ook hartstikke druk in de stad, ziet een verslaggever van Omroep Brabant. Duizenden mensen langs de kant hier eh, bij de Marathon in Eindhoven. Allemaal hartstikke enthousiast en ieder ja, heeft natuurlijk zijn eigen eh, vader, broer, zus, neef, opa. Maakt niet uit wie erbij loopt om aan te moedigen. De organisatie van het hardloopevenement is druk bezig om de appstoring op te lossen. Op La Palma zijn opnieuw huizen verwoest door lava. Bijna een maand geleden barstte op het Canarische eiland de vulkaan uit. De afgelopen weken werden dik duizend gebouwen verwoest... en ging ruim 150 hectare landbouwgrond in vlammen op. In Californië en Amerika moeten grote warenhuizen over drie jaar genderneutrale afdelingen hebben voor speelgoed en kinderverzorgingsproducten. Californië is de eerste staat in Amerika waar zo'n wet gaat gelden. En een grote klimaatdemonstratie in Brussel vandaag. Rond de 30.000 actievoerders gaan de straat op. En ook deze vrouw doet mee. Iedereen die eh, deze zomer naar het nieuws heeft gekeken... heeft gezien dat de klimaatcrisis onze huiskamers is, in, is binnengerold. En zelfs in België voor het eerst met dodelijke slachtoffers. En wij vinden het niet langer kunnen dat de regeringen... Eh, als ramptoeristen staan toekijken Ehm, terwijl ze echt de handen uit de mouwen moeten gaan steken. Er wordt nu gedemonstreerd omdat er over een paar weken weer een belangrijke Europese klimaattop is in Glasgow. Het weer, de mist is op veel plekken weggetrokken en het zonnetje schijnt. Verder blijft het droog en het is zo'n 16 graden.